Dit is Doral Negens met het NOS-journaal. In de Duitse luchtvaart gaat vandaag niet door. De verkeersleiders hebben hem vannacht op het laatste moment afgeblazen... nadat hun werkgever had ingestemd met bemiddeling. De werkgever ging daartoe over nadat de rechter kort na middernacht... voor de tweede keer een stakingsverbod had afgewezen. De verkeersleiders wilden de hele ochtend staken. Zouden zo'n 3000 vluchten uitvallen. Uit voorzorg schrapte de KLM gisteravond al enkele vluchten op Duitsland. Het conflict draait om geld. De Duitse luchtverkeersleiders eisen een loonsverhoging van 6,5%. De werkgever wil niet verder gaan dan de helft. De rellen in Londen breiden zich uit. Op minstens 20 plaatsen in achterstandswijken hebben honderden jongeren winkels geplunderd en gebouwen en auto's in brand gestoken. Het geweld houdt de Britse hoofdstad al drie dagen in zijn greep. Maar niet alleen zijn de ongeregeldheden overgeslagen naar meer Londense wijken. Ook in Birmingham braken gistermiddag rellen uit. Zij het op veel kleinere schaal dan in Londen. De onrust begon zaterdag als een uit de hand gelopen protest tegen politiegeweld. Toen werd in de wijk Tottenham gedemonstreerd nadat een man van 29 door politiekogels was omgekomen. De Britse premier Cameron heeft zijn vakantie in Italië afgebroken om een crisisteam te vormen vanwege de ongeregeldheden. Ook op Wall Street was het zwarte maandag, net als in Europa. De Dow Jones-index sloot 5,5% lager. Dat is de sterkste daling sinds december 2008. Er was al gevreesd voor een slechte dag op de beurzen vanwege de onrust die dit weekend ontstond over de verlaagde kredietwaardigheid van de VS. President Obama sprak op een persconferentie zijn vertrouwen uit in de Amerikaanse economie, maar dat kon het tij niet keren. Het weer wisselend bewolkt en buien, het koelt af naar een graad of 12 en daarbij staat een matige westenwind. In het Waddengebied waait een harde wind, windkracht 7. Overdag eerst veel buien, maar smiddags wordt het droger en is er meer zon.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 Niet de allerduurste wijn die je zonder kater drinkt. Geen bloementuin in bloei, niet een uit duizend nachten. Geen uitgestoken hand, niet het eind van al Nee, meer nog dan ik eigenlijk toegeven wil Zij maakt het verschil Ze is geen slap excuus voor wat ik graag had willen zijn.